uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Demissionair premier Rutte heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft in dat gesprek weer gezegd dat er snel meer hulpgoederen de Gazastrook in moeten worden gelaten. Volgens Rutte hebben ze ook besproken om die voorraden vanuit Cyprus over zee te laten komen. Maar daar zijn volgens de premier tijdelijke gevechtspauzes voor nodig. In Waspik in Brabant heeft de ME vannacht een einde gemaakt aan een illegale rave. In de loods waren honderden mensen aan het feesten, ook uit het buitenland. En deze vrouw kwam ze tegen toen ze naar werk ging. Dan kijk je voor je en dan zie je alleen maar lichten en mensen lopen en fietsers er vandaan komen. Dus dat was een ervaring op zondagmorgen om half zes. Dat maak je nooit mee. <laughs> Ja, de sfeer sloeg wel om toen agenten vroegen om het feest te stoppen... want er werd met zwaar vuurwerk gegooid en ook de ingang van die loods werd geblokkeerd. Toen de ME verscheen, druipten de feestgangers één voor één af. Er is niemand opgepakt. een hoop Ajaxiden zitten nu waarschijnlijk in een hoekje te huilen... want hun club bungelt voor het eerst ooit helemaal onderaan de eredivisie... nadat ze net dik van PSV hebben verloren. De commentator bij de Eindhovense lokale omroep Studio 040 is wel blij. Wat een fantastische middag is dit geweest voor PSV. Het vuurwerk wordt ontstoken. PSV dat stevig aan kop staat in de eredivisie. Dat eh, zag dat Feyenoord eerder op de middag verloor. Dus nog steviger staat ten opzichte van de Rotterdammers. En eh, ook weet dat Ajax na vanmiddag op de laatste plaats van de eredivisie staat. PSV wint met maar liefst 5-2. Ja, de Eindhovenaren gaan nu aan kop dus. De wedstrijd lag trouwens een tijdje stil omdat een PSV-supporter op de tribune onwel werd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en toen de situatie weer onder controle was... ging de wedstrijd weer verder. Dan nog het weer verspreid over het land buien met ook kans op onweer. Vanavond wordt het droger en morgen vooral een zonnig dagje met een graad of 15.